Dat meldt de Vlaamse publieke omroep. Hij zou de nieuwe baan gaan combineren met zijn huidige functie als bondscoach van België. De NOS heeft het bericht over advocaat nog niet kunnen bevestigen. Volgens de Vlaamse publieke omroep wordt advocaat donderdag voorgesteld. Advocaat zou aanblijven in Alkmaar tot het eind van het seizoen. De vorige trainer van AZ, Ronald Koeman, werd gisterochtend onverwachts ontslagen. De inlichtingendiensten van de Verenigde Staten hebben al jaren geen informatie over de verblijfplaats van Osama Bin Laden, de leider van Al-Qaeda. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd in een interview. Gates werd om een reactie gevraagd op berichten dat Bin Laden al enige tijd niet meer is gezien in Afghanistan. Algemeen wordt aangenomen dat de terroristenleider zich schuilhoudt in Pakistan bij de grens met Afghanistan. De Griekse politie heeft in Athene meer dan 150 jongeren aangehouden voor het voorbereiden van rellen en het inbrandsteken van auto's. Vandaag is het precies een jaar geleden dat een 15-jarige jongen bij rellen werd doodgeschoten door een politieagent. De dood van de scholier leidde vorig jaar tot wekenlange rellen, ook in andere Griekse steden. Gisteren vond de politie in een buitenwijk van Athene een schuilplaats van jongeren... waar onder meer gasmaskers, mokers en brandbommen lagen. Bij de inval pakte de politie 20 jongeren op en daarna nog tientallen die met stenen gooiden. Sven Kramer heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary goud gewonnen op de 5000 meter. De kopman van TVM had 6 minuut 11 en 11 honderdste nodig om de afstand af te leggen. Zo'n 2 seconden sneller dan de nummer 2, de Rus Kobrev. Bob de Jong werd derde. Eerder won Elma de Vries de eerste medaille in haar schaatsloopbaan. Ze werd op de 1500 meter derde. Goud en zilver waren voor de Canadezen Groves en Nesbitt. Het weer vanuit het zuidwesten regen. De temperatuur ligt rond 7 graden. Komende dag periode met regen, maar ook af en toe zon.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 Cause I love anybody who's full enough to believe. And you're just one of many who broke. a hurry. Feel better than I am. Hope you find yourself in someone else's arms.